Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De man die verdacht wordt van het doodrijden van een gezin op de A59... reed 250 km per uur. Dat zegt het Openbaar Ministerie. En dat was niet het enige, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. Thomas de G. was zijn snelheidsmeter aan het filmen... en had dus maar één hand aan het stuur. In dat filmpje is te zien dat de man 250 km per uur reed. Daarnaast zat hij ook nog eens een keer onder invloed van alcohol achter het stuur. De verdachte geeft toe dat hij verkeerd bezig was, maar zegt dat hij een blackout had. Het OM gelooft dat niet. Ze hebben 13 filmpjes op zijn telefoon gevonden waarop hij verkeersovertredingen maakt. Er hangt hem een gevangenisstraf van meer dan 12 jaar boven het hoofd. Een middelbare school in Haarlem gaat aangifte doen tegen een paar leerlingen vanwege filmpjes die op TikTok rondgaan. Volgens de school worden medewerkers daarin opzettelijk belachelijk gemaakt. In 2019 stapte de school ook al eens naar de politie... nadat er kwetsende memes en video's van leraren waren gemaakt en online gezet. De man die Mark van Bommel wilde overvallen vorig jaar oktober, had het niet gemunt op zijn dure Porsche of zijn horloge... maar wilde een contract bij Antwerpen, waar Van Bommel trainer is. Dat zou blijken uit een audiobestand op zijn telefoon... dat hij tijdens de overval wilde laten horen. Maar zover kwam het niet. Van Bommel reed snel achteruit en wist daardoor de overval te voorkomen. Volgens zijn advocaat is de impact groot. De trainer durft sindsdien niet meer thuis te slapen... en doet dat sindsdien alleen in hotels. Het Belgische OM eist vijf jaar cel en een boete van 1200 euro. En de meeste auto's rijden op benzine, diesel, elektriciteit of waterstof. Maar als het aan een kunstenaar uit Arnhem ligt, komt daar een optie bij. Hij klust namelijk aan een auto die rijdt op plastic afval. Ik gebruik eigenlijk gewoon bijna alle soorten plastic, behalve PVC en zo. Want er komen hele vieze gassen vanaf. Maar verder gewoon huishoudafval. En dat gaat eigenlijk in een afgesloten ton en dan verdamp je het. En die damp die condenseer je weer terug naar olie dus. Ja, en hoe klinkt zijn auto dan? Nee, ik denk dat eh, dit, dat hem niet gaat worden. Ja, hij is ook nog niet af. In oktober moet hij pas de weg op gaan. Het weer, het koelt af naar een graad of 8 en vanaf de kust komt er wat bewolking aan. Morgen een grijs dagje met alleen in het zuiden zon. En het wordt 14 graden in Groningen tot 21 in Limburg dan.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me. Esta rumba esta gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba esta que yo siempre cantaré, pero no cantare, pero no siempre cantaré. Esta rumba tan guitarra, yo que siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré.